Taal der iedereen. Wie geer ik heen, mijn zeewachter verbreed. Dan duim ik van de zomerzon van leefde en van deed. Zeen ik door een zonnestraal, de lach op go van de zon kietelt in wang. Zing, liever ik zing, vertel de zieling van alles wat ons neemt. in de zee. Dan ben ik voor de zomerzon, wie in de week lacht, die geboren werd, de mooiste zomernacht.